Justitie denkt dat teurleraar Olivier van de G haar heeft gewurgd. Zelf zegt hij dat hij zich niet meer goed kan herinneren hoe het is gegaan, vertelt verslaggever Josephine Trey. Er was dus sprake van een ruzie op een gegeven moment. Vervolgens een, een stoeipartij. Ehm, hij vertelde dat hij haar tegen de grond heeft geduwd en er toen achterkwam dat ze was overleden. Hij raakte in paniek, heeft haar lichaam toen Ehm, ja, meegenomen achter op de fiets. Eh, hij was natuurlijk bang dat mensen erachter zouden komen eh, dat ze iets met elkaar eh, zouden hebben. En hij heeft haar vervolgens in een parkje in Leiden achtergelaten s'nachts. Het Openbaar Ministerie wil dat Van de G 14 jaar de gevangenis ingaat en TBS met dwangverpleging krijgt. Oud-minister Martin van Rijn gaat de misstanden en de werkomstandigheden bij de publieke omroep onderzoeken. Het onderzoek komt er naar aanleiding van de misstanden bij DWDD. Van Rijn krijgt onder meer hulp van Mariette Hamer, die zich voor de overheid bezighoudt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het meldpunt Morris, waar afgelopen week veel nieuwe signalen over onveilig werk in de media binnenkwamen. Bij de universiteit in Groningen is vannacht een Friese, Friese vlag halfstok gehangen. Afgelopen zomer ging een hoogleraar Fries met pensioen en de nieuwe docent kreeg geen fulltime baan. Wetenschappers, bestuurders en schrijvers uit Friesland zijn daar boos over. Ze zeggen dat het gaat om een bezuiniging en zijn bang dat de opleiding uiteindelijk helemaal verdwijnt. En het oudste landdier van de wereld is jarig. Jonathan, de reuzenschilpand, blaast dit jaar maar liefst 190 kaarsjes uit. Hij leeft op Sint Helena, een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan. Daar is hij ooit naartoe gebracht vanaf de Seychelles. Geschat wordt dat hij is geboren in 1832. Maar dat is dus een schatting, zegt deze dierenarts van het eiland. He could be older, because we based that age on when he arrived on St Helena. So he might have arrived as an old adult or a young adult. So it could be uh, another 100 years, we don't know. <laughs> ja. Ja, ondanks de onduidelijkheid is er wel een uitgebreid feest voor Jonathan. Samen met zijn schildpadvriendjes hebben ze er zelfs drie dagen voor uitgetrokken. 3, 4 en 5 december. Het weer, druilerige dag. Op sommige plekken ook wat zon. 8 tot 11 graden vandaag. Morgen opnieuw veel wolken. En dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de Ring Oost richting Zaanstad.